Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Amerika ligt de strijd om de kandidatuur in de Republikeinse Partij weer helemaal open. Bij de voorverkiezingen in de staat South Carolina boekte Newt Gingrich een overtuigende zege. De voormalig voorzitter van het Huis van de Afgevaardigden kreeg veel meer stemmen dan Mitt Romney. De uitslag is een flinke tegenvaller voor Romney. De oud-gouverneur was de laatste weken uitgegroeid tot favoriet... door zijn goede scoren in Iowa en de winst in New Hampshire. De strijd om de nominatie gaat nu verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. Gingrich zegt dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. In de Amerikaanse staat New Jersey zijn bij een brand op een boerderij 22 paarden omgekomen. Het waren showpaarden. Zo'n dier kost al snel enkele tienduizenden euro's. Het vuur op de boerderij verspreidde zich snel. Daardoor kreeg de eigenaar geen kans om de paarden in veiligheid te brengen. Toen de hulpdiensten bij de boerderij in New Jersey aankwamen, waren de showpaarden al dood. Over de oorzaak van de brand is nog weinig duidelijk. Finland kiest vandaag een nieuwe president. De conservatieve oud-minister Nistu staat bovenaan in de peilingen... maar hij krijgt waarschijnlijk niet genoeg steun om al in de eerste ronde te winnen. Daarvoor moet hij minimaal de helft van de kiezers achter zich krijgen. De nieuwe president krijgt door een hervorming van de grondwet minder te zeggen... maar het is niet alleen een ceremoniële functie. In de campagne ging het vooral over Europa. De Finnen vinden dat ze te veel moeten bijdragen aan de redding van de euro. Om 8 uur gaan de stembureaus open. De vinden kunnen tot vanavond 7 uur hun stem uitbrengen. Het weer in het noorden kans op een bui tussen graad of 5. Vanmiddag bewolkt en buien, staat een stevige wind. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 Crack the playlist. Het is eh, bijna drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. Zometeen na zes uur een nieuwe Pieter Spreekt. We spreken ook met Ferdinand over voetbal natuurlijk. En we gaan naar de winnaar van de Voice of Holland, Iris Kroes. Nu eerst Crack the Playlist met Tim Akkerman. Tim, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En druk, druk, druk met eh, ja, allemaal persdingen voor je nieuwe plaat, geloof ik, hè? Ja, ja die is vorig jaar uitgekomen en eh, het, het, gaat vandaag. Ja. Nog steeds heel veel aanvraag. Waaronder ook ochtend. Ja, precies. Eh, waarom, eh, ik, ik zie hem wel eens liggen bij ons op de redactie. Want het is, eh, het is een, soort van, een soort van redactieplaat geworden. Hè? Dan, dan zet je wel eens met de redactie een plaatje op zo aan het einde van de dag. En dan komt komt, komt jouw plaat vaak voorbij. Waarom heet dat ding eigenlijk Anno, vroeg ik me af. Een beetje de metafoor die erachter hangt. Ik vind, um, Anno is natuurlijk, staat voor tijd. Ja. een uh, Latijns woord. Uh, het mooie ervan ik, daaraan is dat het, zolang je er geen datum achter zet, een tijdloos begrip is. Terwijl het wel een tijdgebonden begrip is. En dat idee vond ik erg mooi. Ja, Alright, nou laten we je plaatjes gaan doornemen. Je hebt er een stuk of tien uitgekozen eh, die we gaan draaien. Uh, veel singer-songwriters hier zo staan, ook al wat rock en zo. Nou, laten we ze gaan doornemen. We beginnen bij Ben Howard, het liedje Old Pine. Ja, ja het is, eh, ehm, ik denk wel de, echt de upcoming artiest van 2012... die ik vorig jaar live heb gezien. En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Ik heb meteen ook zijn plaat gekocht ook die valt er bijna niet uit te halen bij de cd-speler. Dus ja, dat is echt eh, een van de, ja, mijn, mijn eh, grote helden van dit jaar. Een plakketje in ieder geval. Ja. ja. Ben Howard, Alpine. clothes, coats, and sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shorn, beat down on bonehead back, so far from home where the ocean stood, down dust and pine bone tracks. Mm, we slept like dogs down by the fireside. Awoke to the fog, we're all around us the boom of summertime. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. just to bless them all. Hot sand on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you are all you'll always have. Smoke in my lungs, or the echoed stone, careless and young, free as the birds that fly. steady as the stars in the woods. So happy hearted in the warmth rang true inside these bones. And we stood steady as the stars in the woods. So happy hearted in the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. just a blessing. plaatje van Ben Howard. We gaan naar, eh, ja, volgens mij een van jouw grote helden, hè? Nick Drake. Ja, zeker. Ja, dat is wel een hele tijd terug. En als heb ik die man eh, niet live kunnen zien spelen. Nee. <laughs> Hij stamt uit de jaren 70, maar het is inderdaad wel echt een ontzettende inspiratiebron. Hoe kan dat? Waar, wanneer, wanneer begon dat? Ik denk dat ik een jaar of 17 was. Um, toen kwam mijn, uh, mijn neef kwam met, met een plaatje van, voor mij ga je dit wel mooi vinden. En dat was ehm, Way to Blue Mhm. En dat komt van een verzamelaar af die, eh, die ooit is eh, gemaakt, eh, wat dedication voor hem, zeg maar. En, ja, de, eigenlijk de allereerste keer dat ik het hoorde was ik zo verliefd. En, en, en ik ben eigenlijk iets geraakt en dan ga ik het gelijk achter, achterna en, uitzoeken waar zo iemand vandaan komt en wat hij allemaal al niet heeft gemaakt. En dat is uh, bij Dick ja, tot heel erg ver gegaan dat ik ook LP's en dergelijke ben gaan zoeken en gaan aanschaffen. En ehm, ja, de D is done is dan het liedje wat ik nu heb uitgekozen. Wat ik dan een algemeen mooi liedje vind van wat werk wat hij allemaal heeft gemaakt. Dat, eh, ja, daar ben ik gewoon zwaar door geraakt. Nick Drake en The Day is Done. when the day is done. Hope so much your race will be all wrong. Then you find you jumped the gun. Have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold. Some get by, but some get old. Just to show life's not made of gold when the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done. down to earth and the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Nick Drake, The Day is Done hier in Crack the Playlist met Tim Akkerman. Goedemorgen nog een keer, Tim. Ja, goedemorgen. <laughs> We gaan naar Iron and Wine, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Oh, nou dan denk ik dat je het heel erg gek gaat vinden. Ja? Ja, uh, jouw band ook van, van nu. En ehm, ja, het, de sferische eh, klanken en een ontzettend eh, eigen stijl vind ik toch wel. Eh, ze hebben een stuk of vijf platen uit uit mijn hoofd. En um, ja, het liedje wat ik heb gekozen is van wel een van mijn favorieten. Van, ook, qua album, zeg maar. Mhm. Ehm, ja, gewoon heel mooi. Ook, ook echt wel een inspiratie van dat ik vorig jaar in de studio zat als als tegenhanger zeg van nou dit vind ik wel een mooie klank. En ook met de en samen met de gitarist die ook helemaal daarvan weg is. Mm Um, ja, vond het wel mooi in het lijstje paste. Iron and Wine en het liedje heet Carousel. op Radio 1 hier in 47. We gaan door, Tim, maar, eh, naar uh, Peter Gabriel met het liedje Flume. Ja, het is een ehm, cover van Bonnie. Iver. Ja, net als, net als Birdie heeft gedaan, geloof ik. Hè? Ja, <laughs> nou, die heeft, die heeft Skinny Love gedaan. Maar ja. Flume is... ik doe ook een beetje expres dat ik dat doe, omdat ik namelijk... Ehm, ehm, het, gaaf is dat Boniver eigenlijk zelf al ontzettend hot en, en weet ik wat, overal eh, zie je hem voorbij komen. Maar ook zijn liedjes die van nu zijn eigenlijk worden nu ontzettend gecoverd. En dat vind ik eh, heel, eh, ja, echt gek. En als er ook nog eens een keer een oude rot in het vak, zeg maar Peter Gabriel, of Peter Gabriel, dat weet te benaderen en, en te pakken. En, en, ja, die heeft een hele vette plaat gemaakt met allemaal hele zware klassieke benadering. En waaronder ook Vroom voor is gebruikt. Mhm. Eh, vind ik wel kicken als je zo'n oude rottend vak, zeg maar, jouw liedje mag doen. Dat lijkt me in ieder geval voor, uh, voor Boniver een ontzettende eer, zeg maar. En eh, ik vind de versie overigens ook erg mooi. Zijn, zijn, er, zijn, zijn er Nederlandse artiesten waarvan jij zegt van nou, die, die zouden Non-Zero bijvoorbeeld wel eens een keertje mogen zingen? Poef, nou, ik, ik, draai het eigenlijk om. Als mensen zich geïnspireerd voelen om het te doen, dan zijn ze hartstikke vrij om dat te doen. En ben ook wel heel erg benieuwd dan wat, uh, hoe iemand het eh, op die manier zou benaderen. Ja, want iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn eigen interpretatie ook aan zo'n liedje. Hè? Ik bedoel, dat, eh, dat, ik, ik ken Vloem, ken ik dan niet, daar ga ik zo naar luisteren. Maar bijvoorbeeld bij Birdie, om maar eens een liedje te noemen van Bonnie Iver... die heeft er toch een heel ander plaatje van gemaakt dan Bonnie Iver zelf. Ja, ja wat, wat, wat, je als artiest denkt, doet ze toch wel meer naar je toe trekken... en proberen je eigen draai aan te vinden. ja, het blijft altijd een beetje een discussie van... hoort iets daardoor mooier of is het juist een ontzettende ja, een, een, kraak op, op, op het origineel. En ehm, het blijft altijd heel moeilijk. Een trap geleden en dit verhaal vind ik dat een Peter Gabriel eigenlijk, je zou het heel andersom verwachten, dat een eh, Bonnie wordt geïnspireerd op Peter Gabriel. Ja, precies. Ja. Daar een liedje nou draai je het om, dus dat vind ik wel in dit verhaal heel mooi. We gaan luisteren naar zijn versie van Flume. I am my mother's only one. It's enough. wear my garment so it shows. Now you know. Peter Gabriel en zijn uitvoering van Flume, een liedje origineel van Bonnie Iver. Hey Tim, wat, wat zou jij, eh, wat, wat, vind jij mooi om eh, ja, te kofferen? Klinkt dan meteen weer zo lelijk. welke interpretatie geef jij aan een bepaald liedje? Wat, wat, wat vind je mooi om te doen? Oh, een goeie. Ik, ik zat laatst met een Michael Jackson track. Eh, hoe heet die daar? Oh, dat kon ik niet. is ook heel erg vroeg nu, maar... Ehm, <laughs> maar dus, dus, dus, wat stom. Eh, oh, Give It To Me. Oké. Dat is een liedje wat, eh, ehm, ja, wat voor mij onwijs gaaf is dat het gewoon puur op een akoestische gitaar zou doen. Een hele goede lick in en eh, ik vind de, de zanglijn erg sterk. Ehm, ja, dat lijkt me wel een uitdaging om die eh, heel erg in mijn eigen eh, vorm en een jasje te krijgen. Ja, precies. Want dat zijn dan ook meteen liedjes waar je ook wel wat mee kan. Waar jij ook wel je eigen draai aan kan geven. Want je hebt natuurlijk ook platen waar je gewoon helemaal niks mee kan. En uh, die moet je gewoon lekker laten liggen, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Er zijn een paar natuurlijk uiteraard heel veel platen om te doen waarvan je denkt van nou, laat alsjeblieft zoals wat het is. <laughs> ja. En brand je handen er niet aan <laughs> inderdaad. Maar ja, ik zou daar wel een hele gave uh, versie van willen maken. Eh, ook een beetje, misschien wel een soort van eh, richting Peter Gabriel. heel, heel donker en heel langzaam. En, nee. ja, voor mij kan het wel iets heel moois worden. Nou, misschien een bonus trekje op de volgende plaat. Wellicht. Wellicht. Winterwood gaan we draaien van Don McLean. No one can take your place with me And time has proven that I'm right. There's no place I'd rather be mm -hmm, than at your place for the night. No time can pass your side unseen. moment steals away unfound. A lifetime lived in such a dream floats like a feather to the ground. And for the first time, I've been seeing the things I'd never noticed without you. And for the first time, I'm discovering the things I used to treasure about you. The birds like leaves on winter wood songs on dismal days. They've learned to live life as they should. They are at peace with nature's ways. You are as natural as the night, and all that springs from you is good and the children born beneath your light are like the birds on winter And for the first time, I've been seeing the things I'd never noticed without you. Dan McLean in de vroege ochtend met Winterwood. We gaan door met de, de Who. De Who. Eh, daarvan wist ik al dat jij dat wel tof zou vinden. Eh, met Baba O'Reilly. Ja, ja. Ja, we hebben... Ja, dat is al een tijd geleden. Toen met Direct hebben eh, we Tommy vertolkt. Mhm. En um, nou is dat niet dit nummer van Tommy, maar... Ehm, als je in zo'n proces raakt, dan ga je zo'n artiest nog meer eh, ja, onder, ondervinden. En, en, en, kom je steeds meer achter informatie. En ja, dan krijg je zo'n liefde voor een band. En, dat is bij mij echt ontzettend sterk eh, geworden. En Bobby O'Reilly heeft natuurlijk ook wel een eh, apart verhaal met, met die, waar, waarover Piet Housend het heeft geschreven. Mhm. Maar als je die klank ook nog eens hoort, een van de, de eerste tracks die, die een beetje ja, machinaal computerachtig klinkt. En als je dat nu nog eh, eh, afspeelt, dan zou het kunnen zijn dat het een huidige band is die dat heeft gemaakt. Het is een tijdloos liedje, eh, dat wil ik eigenlijk mee zeggen. En wat was het verhaal ook weer van die Bebbe O'Reilly? Ja, het was een soort messias volgens mij, nou, waar ook Tommy volgens mij weer uit, uit voort is gekomen. Ja. Ehm, ja, die kon mensen helen. was een, hele rare Indiër. voor mij was de Engelsman die naar India is gegaan even weg. Misschien dat mensen nu al zeggen, joh, je hebt helemaal fout. Dan zou ik even Wikipedia erop moeten naslaan. <laughs> ja. Ehm, maar in ieder geval, die, dat hele verhaal van die man, Bobby O'Reilly, heeft weer Piet Townsend eh, geïnspireerd om daarover te schrijven. En, en het liedje zelf, eh, muzikaal gezien, vind ik gewoon echt een liedje nog steeds van nu. Voor een band uit de jaren 60. Dus dat, die hele combinatie vind ik erg gaaf. Uba! Baba O'Reilly. Ehm, eh, eh, Tim, heb jij ook het idee dat je... Eh, wil jij ook graag liedjes schrijven die, die wat groter zijn... Ehm, zeg maar met, een, met zo'n groot verhaal zoals dit, zoals dit is? Of wil je het juist wat, wat kleiner houden en meer over jezelf en je eigen persoon? ligt er een beetje aan. Ehm, en de reden waarom ik het zeg is, is toch wel een stukje... wat, wat inspireert je om over te schrijven... Mhm. En, hoeveel weet je ervan? Ik, ik bijvoorbeeld ja, ik, ik zou bijvoorbeeld de dingen tot nu toe nog veel meer vanuit mezelf schrijven. Maar ik zou ook niet eh, uit de weg willen gaan voor, eh, voor wat grotere verhalen inderdaad. Als iets mij ontzettend ins kan inspireren van een verhaal of een achtergrond van iets waar nog niet over beschreven is. Ja. Ja, dan zou het mij wel erg inspireren om dat eh, verhaal in een liedje te, te, gieten. Ja, want je kunt, je kunt natuurlijk juist, juist jouw, jouw stijl, of in ieder geval het singer-songwriter, is natuurlijk, leent zich wel heel erg om een soort van eh, verhaal te vertellen en een, mening te verkondigen. Niet, misschien jouw huidige album misschien niet zo, maar wel de, de, ehm, de, de, stijl van muziek. Ja, nou, ook songwriter leent zeker op teksten. En, ja. Ehm, <clears throat> of leunt zich eh, zeker op teksten. En wat, wat um, Zero, dat is dan de huidige single, wat daar heel erg mee is, dat, dat wel gebaseerd is op een boek wat ik heb gelezen van, Robert Wright. Dus in die zin eh, is het wel een liedje wat geïnspireerd is door, door iemand anders en die over een bepaalde manier schrijft. Ehm, ik voel me alleen niet de geroepen Bono van deze tijd om een soort van <laughs> statement te maken. of ja, precies. Die eh, kant wilde ik een beetje op jou. Of je dat ja, eh, nee, nee. Ik, eh, zeker als het om politiek gaat zeg ik altijd maar heel flauw dat ik heel blij ben dat die zes daar onder de knie heb. <laughs> Ja. En ehm, ehm, nee, dat, dat, zeg ik heel eerlijk dat ik daar nog niet... Uh, nou, nog gewoon niet aan toe ben ik. ik misschien wel, misschien dat ik een een latere <laughs> leeftijd een soort van les eh, wil eh, geven. Maar nee, dit, voor mij is het nu heel erg van wat, wat voor mij inderdaad eh, in mijn eigen omgeving gebeurt en waar ik zelf door geïnspireerd raak. En, ja, zolang dat uh, voor mij een inspiratiebron is, dan zal ik er denk ik wel aan houden. Ja, gelijk heb je. Paranoid Android gaan we draaien van Radiohead. Waarom die plaat? Ja, het is toch wel, denk ik, een van de beste platen in de jaren negentig. Ehm, plus de beste band ook wel van, van die tijd. Ehm, ook weer zoiets over tijdloos. Ik bedoel, dat is voor mij toch wel een, eh, een, begrip waar ik erg van hou. Maar ehm, ik heb onlangs weer eh, helemaal van A tot geluisterd. En denk ik, oh man, het is zo ontzettend een goede plaat. Ja. En, eh, ehm, als ik me niet vergis, uh, Android geschreven op het moment dat ding op de bank zat een beetje tv te kijken en hij deed een loopje. En, en, dat loopje was het begin van dat nummer. <laughs> Eh, het kikker daaraan vind ik dat dat bij mij soms ook overkomt. Dat ik gewoon mijn een daar een beetje, voorbij, eh, een beetje beelden voorbij laat komen. En op een gegeven moment, hé, hey, dit eh, is een mooie greep of dit klinkt mooi. En dan ga je het verder uitzoeken. Ja. En als je dat uiteindelijk dan het eindresultaat wordt en je hebt die gedachten voor je, dan is dat wel echt ja, bizar. We gaan er naar luisteren. Radiohead en Paranoid Android. Radiohead op Radio 1 hier in Crack the Playlist. We gaan naar een plaatje van Aerosmith, eh, Tim. En dat is toevallig ook echt een van mijn favorieten, Dream On. Oh, cool. Nou ja, het, heel tof. Ja, nee, ik heb, voor mij is namelijk Aerosmith... Ehm, ja, die heeft er heel veel tijden doorstaan. Ehm, en Dream On is toch wel echt de, de, de grootste doorbraak ehm, doorbraakhit geweest voor, eh, voor Aerosmith. En niet, niet heel lang geleden heeft Eminem hem ook nog eh, gebruikt, dat loopje. Oh ja, inderdaad ja. En, eh, maar blijft origineel, dan heb ik het weer over van covers wel of niet. Ik ehm, vind het zeker een hele gave invalshoek, maar geef mij toch maar gewoon echt het origineel. Ja, zeker, zeker. En ja, Aerosmith, dat, eh, eh, ik moet er een beetje op lachen. Het is, het is echt wijze glamour rock, maar zo goed geproduceerd en zo goed neergezet. En die liedjes zijn zo sterk, dat het ook wel gewoon weer echt gewoon een stoere band blijft of zo. Ik heb niet zo lang geleden een filmpje op YouTube gevonden of gezien waarbij ja eh, <clears throat> wat was het nou? Eh, Alice Cooper volgens mij samen met ehm, eh, Steve Tyler nog echt, echt in een of andere café oudejaars concert gaven. En dat was echt tot schaamte toe. Ja. En ja, aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel, het zit gewoon in hun bloed en dat zou ook nooit meer eruit gaan, weet je. Dat, en, en, ja, en Simon om, om daarop terug te komen, is gewoon een liedje wat zo ehm, recht toe recht aan zo hard die je, je, je eh, raakt. Eh, zonder dat hele productionele wat ze in de latere jaren wel... Ja, het is wat rustiger, hè? wat beheerster eigenlijk. Ja, het is echt een bandje. Het is echt, eh, je wordt echt gewoon een onwijs goede gitaarriff of lick. En, en daaromheen is een... Is een, een, ja, ik vind het een hele pijnlijke zangmelodie die zingt daar. Gewoon echt vanuit zijn ziel. ja, dat, ja. Eh, in latere jaren vind ik het allemaal heel erg overgeproduceerd, wat ik wel over heel mooi vind, maar is minder echt of zo. En dit is echt gewoon nog echt een band die uit een oeverruimte komt en dat liedje opneemt. Dream On, Aerosmith. Smith en Dream On. Ook voor mij echt een topplaat. Ehm, Tim, je hebt, eh, zie ik nu ineens, op jouw lijstje geen enkele Nederlandse artiest staan. Is dat toeval of is dat, ben je, je richt je meer op het buitenland? Nee, het is toeval. Want ehm, er zijn uiteraard echt wel Nederlandse artiesten die ik eens waardeer. Maar ik, ik denk dat mijn, mijn huidige, waar ik, waar de flow waar ik nu in zit... Mhm. en dat heeft ook wel met mijn platencollectie te maken... is over het algemeen toch wel Engelstalig en, en van buitenlandse artiesten. Maar nou, ik kan bijvoorbeeld... Eh, de kleinkunst ben ik wel erg eh, eh, liefst op. noem bijvoorbeeld een Harry Hekkers, waar ik echt heel veel van hou. Maar ik ben niet zo erg van de Acta de Munich-achtige hoek of zo. Oké, we gaan naar Josh Ritter. En, en het liedje heet Kathleen. Ja. Nu heb ik van Josh Ritter wel eens gehoord, maar het liedje Kathleen ken ik niet. Ehm, ja, in Nederland wel een beetje dus een doorbraak geweest. Het is een singer-songwriter die ehm, wat ik gewoon grappig vind, wat, wat vaak is, dat je als je eens in Nederland wil kijken, dan zijn de zalen heel snel uitverkocht. Terwijl je daar niet veel op de radio Nee, eigenlijk nooit, nee. Nee, en ehm, ja, ik, ik, ben eigenlijk door, door Witter, Widder, dat is ergens in 2006 of zo, ehm, helemaal van slag geraakt. met van, hé, hey, dit is het geluid en dit is wat ik heel graag zou willen doen. En toen ben ik op een gegeven moment naar een paar shows van hem geweest. Uh, solo shows, maar ook met, eh, met zijn vaste band. Mhm. En dat plaatje heb ik eigenlijk heel erg in mijn achterhoofd gehouden. Van, er zal eens een dag zijn dat ik misschien eh, nou ja, de keuze maak. Die is in 2009 gevallen. En voor mij is het wel een soort van drijfveer geweest van dit is wat ik zou willen doen, wat ik zou willen maken. Maar dat vind ik nogal een, eh, een, een life-changing moment eh, die je dan eigenlijk, eh, niet, vast niet geheel, maar toch grotendeels laat afhangen van, van, van muziek van deze persoon. Ja, ja, voor mij is het ook echt een soort van uh, ja, mindswitch geweest inderdaad. En echt, echt iemand die, dat zou hij zelf niet, niet weten, maar eh, toen ik het hoorde, was ik wel echt gewoon verrast van... hé, hey, dit zou ik wel echt willen doen. Maar bij jou kan het dus echt zo zijn, zeg maar, dat je, hè, dan heb je misschien al een soort van idee in je hoofd... en, en dat dat dan versterkt wordt door die muziek. Ja, klopt. Dat ah. is wat daar is gebeurd op dat moment, ja, ah. zeker. Eh, en waarom Kathleen? Eh, ook omdat het een, een liedje is die ik ehm, ja, gewoon heel sterk vind. En, en ja, je zou eigenlijk nu gewoon op moeten zetten en voorbij laten komen. En dan begrijp je misschien wel mijn, uh, mijn overweging destijds. <laughs> nou, gaan we dat doen. Kathleen, Just Witter. All the other girls here are stars, you are the northern lights. They try to shine in through your curtain, you're too close and too bright. They try and they try, but everything that they do is the ghost of a trace of a pale imitation of you. I'll be the one to drive you back home, Kathleen. This party was made with the night air and the chance that a smile will wipe it's way from your face to one of the boys in your line. Well, you act like you're hip to their tricks and you're strong, but a virgin. Words are hard, never once had a song. I'll be the one to drive you back home, Kathleen. And I'll have you back by break of day. I'm going your way anyway. And if you'd like to come along, I'll be yours for a song. Oh, oh, oh. down the length of Yellow Drive by the light of the moon. And the next time we meet's a new kind of hello. Both our hearts have a secret. Only both of us know about the night that I. Kathleen van Josh Ritter. Ehm, Tim, dan gaan we naar de laatste plaat die je eh, mag uitzoeken. Eh, een plaatje van Ryan Adams is dat? Ja, klopt. Shallow the Line. En, ehm, waarom die plaat? Ehm, nou, Ryan Adams staat bekend dat hij echt gewoon... Elke plaat is weer anders. Mhm. En eh, dit, dit nummer komt van Love is Hell, het album. En wat ik hier muzikaal, zeg maar, artistiek onwijs gaaf vind... en daar wilde ik er heel graag mee eindigen... is dat het alleen maar drie akkoorden zijn die zich continu herhalen. En dat wordt zo subtiem ehm, opgebouwd. En zeker de solo, ik hoop heel erg dat je hem volledig luistert Tuurlijk. laat horen. Want zeker. de solo die, die doet het hem helemaal. Hij begint echt gewoon heel erg donker, alsof je in een grot zit. En je, met langzaam loop je zeg maar naar buiten en wordt het licht en groots. En, en dat op drie akkoorden gebaseerd vind ik gewoon eh, geniaal. Vaak eh, worden er heel veel eh, toepassingen ja, bijvoorbeeld allereerst de eh, nummer Alpine van Den Howard. Die heeft van drie verschillende liedjes bij wijze van spreken in één nummer gestopt. Ja. Yeah. wat ik overigens ook heel mooi vind, maar dit vind ik heel sterk. Dat je gewoon met drie basisakkoorden gewoon, eh, ja, gewoon zo'n sfeer neer weet te zetten. En, eh, en de luisteraar gekluisterd houdt. En het liedje duurt echt iets van, van, van zes minuten en, eh, en het vliegt voorbij. Dat, eh, dat, Zo'n liedje zou ik zelf ooit zo willen schrijven. Als dat mij lukt, dan eh, is mijn dag en de rest van mijn leven helemaal goed. <laughs> dat zou mooi zijn. We gaan erop letten op de, op de komende albums die je gaat maken. Hopelijk zijn dat er nog heel veel. Ehm, dank voor je muziek. Ja, dank je voor dat ik dit mocht doen. Nou ja, ik vond het leuk om te horen. En we gaan luisteren naar jouw laatste plaat. Die is van Ryan Adams dus en heet The Shadowlands. through the wedding rings in the sewer and damn them all to hell. Please lead her to the mountains that you fashioned out of sand. While the roaches climb the wall from the hotel where it calls. Most people never find the love. Most people never find the love. Sometimes you just can't be a man. Sometimes you just can't be a man. when you're living in the darkness of the Shadowlands. The Shadowlands. The Shadowlands.